In Spijkenisse heeft de politie een man doodgeschoten. Dat gebeurde volgens de politie nadat de man zelf had geschoten op een vrouw in een auto. Na een melding van een ruzie zagen agenten een auto de achtervolging inzetten. De man in de ene auto reed de andere auto klem, stapte uit en opende het vuur. Agenten schoten de man neer toen hij niet inging op hun waarschuwingen. De vrouw is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht kabinet wil volgend jaar een nationaal pensioenregister. Daarin kan iedereen een overzicht vinden van de opbouw van zijn AOW en aanvullend pensioen. Zo hebben mensen een compleet overzicht van hun oude dagsvoorziening, ook als ze verschillende werkgevers hebben gehad. De pensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank moeten de gegevens aan het register leveren. De gegevens zijn alleen in te zien door de mensen zelf. Het kabinet heeft nog geen reactie op het rapport van de commissie Davids over Irak. Ook vandaag is er weer uitvoerig over gepraat. Volgens premier Balkenende zijn er vorderingen gemaakt. Vicepremier Bos zei dat het niet makkelijk is om een debat van zeven jaar te beëindigen. Het kabinet praat volgende week verder. Eind volgende week wil premier Balkenende naar de Olympische Spelen. Hij gaat ervan uit dat die reis nog doorgaat. Een nationaal comité gaat de viering voorbereiden van 200 jaar Nederlandse onafhankelijkheid. Van 1813 tot 1815 werd de basis gelegd voor het Koninkrijk der Nederlanden.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 chapter and the apple shot.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 could be so close.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 手机上。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 catfish on the table. They've got gospel in the air. River and Green, be glad to see you when you haven't got a prayer. But boy, you got a prayer.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 away